Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Bij een aanslag met een mes zijn in de Finse stad Turku zeker twee mensen gedood. Zes anderen zijn gewond geraakt, heeft de Finse politie bekendgemaakt. De vermoedelijke dader werd in zijn been geschoten en is gearresteerd. Er werd enige tijd gezocht naar meer verdachten, maar daar zegt de politie nu niet meer van uit te gaan. Of sprake is van terrorisme is nog niet duidelijk. De aanslag vond plaats op een markt in Turku in het zuidwesten van het land... Ook in Helsinki werden de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Het lijkt erop dat Nederland de fosfaatdoelstellingen voor dit jaar makkelijk gaat halen. Voor het hele jaar legde de EU op dat er 8,2 miljoen kilo minder fosfaat geproduceerd zou worden. in de eerste helft van dat jaar is al 8,3 miljoen kilo minder geproduceerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De fosfaatproductie is vooral gedaald doordat er minder melkkoeien zijn. De tiener die gisteren op de Ramblas in Barcelona zeker 13 mensen doodreed... is doodgeschoten door de politie. Dat melden Spaanse media op basis van anonieme politiebronnen. De dader van 17 of 18 jaar oud wist na zijn aanslag de stad uit te komen... en trok door naar Cambrils. Daar reden hij en vier anderen in op uitgaanspubliek. Vervolgens vielen ze voorbijgangers aan met messen. Daarbij kwam één persoon om het leven en vielen zes gewonnen. Alle vijf de terroristen werden doodgeschoten door één politieagent. En Ajax-speler Sanchez vertrekt naar de Premier League. De Colombiaan vertrekt voor 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur. Dat is het hoogste bedrag dat ooit voor een Ajax-Seat is betaald. Met de transfer komt een einde aan een roerige periode rond de voetballer. Afgelopen weekeinde was hij niet aanwezig bij de uitwedstrijd tegen Heracles... omdat hij niet gemotiveerd was om te spelen. Gisteren hield trainer Keizer hem om die reden buiten de selectie... tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg. Het weer, vanavond en vannacht vooral aan de kust een bui, morgen ook buien in het binnenland. Tussendoor ook zon en het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Dabos utrecht bij Waardenburg 4 kilometer na een ongeluk. Naar Den Haag op de A13 vanuit Rotterdam 5 kilometer bij Delft-Noord.